In Ecuador geldt een noodtoestand. Die is door president Correa afgekondigd nadat het gebouw waarin hij zich bevindt werd omsingeld door boze agenten. Die houden gewelddadige protesten tegen de bezuinigingsmaatregelen van de socialistische president. Bij de protesten is zeker één dode gevallen. Het vliegveld van Quito was een aantal uur geblokkeerd. Daardoor kon een toestel van KLM met 14 Nederlanders aan boord niet vertrekken. De noodtoestand in Ecuador geldt voorlopig voor een week. President Korea zou nog wel kunnen rekenen op de steun van een groot deel van het leger. Op de Arabische tv-zender Al Jazeera zijn foto's getoond van de zeven mensen die zijn ontvoerd in Niger. Het zijn vijf Fransen en twee mannen uit Togo en Madagaskar. Ze zijn twee weken geleden bij een uraniummijn ontvoerd door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zien de gijzelaars er gezond uit. Het ministerie is daarom hoopvol dat de zeven nog in leven zijn. Vermoed wordt dat ze worden vastgehouden in de bergen in het noorden van Mali. De Al-Qaeda-tak heeft nog geen losgeld gevraagd... maar Frankrijk heeft al gezegd dat er niet wordt onderhandeld met de ontvoerders. In Ladlow in Engeland zijn 16 schilderijen van Adolf Hitler geveild. Het zijn aquarellen die voor de Tweede Wereldoorlog zijn geschilderd. Voordat Hitler de leider werd van Nazi-Duitsland probeerde hij succesvol te zijn als kunstenaar. Dat mislukte. Hij werd tot twee keer toe afgewezen door de kunstacademie in Wenen. In de jaren daarna voorzag hij in zijn levensonderhoud door kunst op straat te verkopen. De 16 gevelde aquarellen hebben 121.000 euro opgebracht. Het weer. Het is overal droog en er zijn opklaringen, maar ook is er kans op mist. Overdag is het droog en wisselend bewolkt, met vooral in de middag ook zon. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het... Zandvoort, heeft het al 20 jaar. En jij...